Zes uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het zuiden van Thailand is opnieuw opgeschrikt door explosies. Er gingen net als gisteren bommen af in de badplaats Hua Hin. Er is zeker één dode en vier gewonden. Ook bij een politiebureau in Suratani kwam vanochtend iemand om het leven door een explosie. verder waren er twee ontploffingen bij een strand in Phuket. Zou één gewonde zijn. In Hua Hin ontplofte gisteren ook al twee bommen waarbij de uitbaatster van een eetstalletje omkwam en zeker 20 mensen gewond raakten. Onder de gewonden was een Nederlandse vrouw van 23. Het is Ranomi Kromowidjojo niet gelukt de medaille in de wacht te slepen op de 100 meter vrij. Ze werd in Rio vijfde. De race werd gewonnen door twee zwemsters, de Canadese Penny Oleksiak en Simone Manuel uit de Verenigde Staten. Michael Phelps heeft zijn vierde gouden medaille van deze Spelen gewonnen. En zijn 22e in totaal. Met overmacht won hij vannacht de 200 meter wisselslag. Turner Jury van Gelder is op verzoek van zijn eigen trainer, bondscoach Bram van Bokhoven, naar huis gestuurd. Dat vertelt Van Bokhoven in een interview met de Telegraaf. Van Gelder werd weggestuurd omdat hij twee keer ongeoorloofd uit het Olympisch dorp verdween en ging stappen. Door op stap te gaan ben je niet in staat maximaal te presteren. Dat is voor ons onbestaanbaar, zegt Van Bokhoven in de krant. Het medisch beroepsgeheim moet niet worden versoepeld, vindt artsenfederatie KNMG. De CDU in Duitsland wil dat artsen verplicht worden om actie te ondernemen als ze vermoeden dat iemand plannen heeft voor een aanslag. De KNMG vindt dat de arts dan een verlengstuk van justitie wordt. Bovendien zeggen patiënten misschien niet alles als het beroepsgeheim wegvalt. Dat is onwenselijk en gevaarlijk, schrijft de KNMG op zijn website. Een Groenlandse haai die dood werd aangetroffen in het Poolgebied... is mogelijk het oudste gewervelde dier dat ooit heeft geleefd. Deense wetenschappers zeggen dat de haai ongeveer 400 jaar oud moet zijn geweest. Het dier werd waarschijnlijk geboren rond 1620. Ze publiceren erover in het wetenschappelijk blad Science. De leeftijd is vastgesteld na onderzoek van het weefsel van de ogen van de dode haai. Het weer bewolkt, hier en daar regen. Overdag langzaam vanuit het westen opklaringen. Vooral in de middag steeds meer zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen...